Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft een aantal adviezen uit het spoedadvies van het Outbreak Management Team niet overgenomen. Ze wilden het OMT de verscherpte maatregelen al voor het weekend laten ingaan... maar deze nacht zijn nachtclubs nog gewoon open. De forse toename van het aantal besmettingen is volgens het OMT mede te wijten aan feesten in disco's en nachtclubs. Ook pleit het OMT voor kortere openingstijden van de horeca... en maar acht bezoekers thuis ontvangen... of een dringend advies om geen feesten thuis te organiseren. Politie en justitie vrezen een zeer gewelddadige bevrijdingspoging... om Ridouan Taghi uit de extra beveiligde inrichting in Vught te halen. Dat meldt de Telegraaf op basis van een uitspraak van de beroepscommissie... van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Nog voor zijn arrestatie in Dubai twee jaar geleden... zou Taghi al plannen hebben gemaakt om zich uit de gevangenis te laten bevrijden. Zijn neef zou op zoek zijn naar mensen om de uitbraak uit te voeren. Daarvoor zou Taghi tientallen miljoenen euro's beschikbaar hebben gesteld... voor een eigen ontsnappingsfonds. ook zouden er plannen zijn om een Nederlandse diplomaat te ontvoeren... als wisselgeld voor zijn vrijlating. In Echt in Limburg is een fietser overleden nadat hij door een tractor is overreden. Dat gebeurde op een onverharde weg. De bestuurder van de tractor heeft direct de politie gebeld en is niet aangehouden. Er wordt onderzocht hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. De renovatie van het Binnenhof gaat opnieuw meer geld kosten dan eerder werd gedacht. De nieuwe schatting komt neer op ruim 718 miljoen euro. 50% duurder dan de eerste schatting. Dat schrijft staatssecretaris Knops in een Kamerbrief. De nieuwe tegenvaller komt door veiligheids- en verduurzamingsmaatregelen. Het weer nog, het is helder, er kan wat nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 13.